Uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. In Brussel is een akkoord gesloten over de levering van Russisch gas aan Oekraïne. Europa was bij de onderhandelingen betrokken omdat het Oekraïne financieel wil helpen. EU-commissaris Uttinger sprak van een eerste glimp van betere betrekkingen tussen de buurlanden. Rusland draaide in juni de gaskranen Oekraïne dicht tijdens een ruzie over onbetaalde rekeningen. Sindsdien haalde Oekraïne gas uit onder meer Polen en Hongarije. Maar vanwege de naderende winter heeft Oekraïne meer gas nodig. Vijf tot zes miljoen Nederlanders moeten volgend jaar rekening houden met een flinke belastingtegenvaller. Ze krijgen een naheffing of een lagere teruggave. Voor de meeste mensen komt dat neer op zo'n 300 euro, maar het bedrag kan oplopen tot 700 euro. Blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Wiebus op Kamervragen. De naheffingen zijn het gevolg van het begrotingsakkoord uit oktober vorig jaar. In de Britse plaats Stafford, ten noorden van Birmingham, zijn bij een grote brand in een vuurwerkhandel vijf mensen gewond geraakt. Een van hen heeft ernstige brandwonden. Volgens de BBC wordt ook één persoon vermist. De brand brak vanmiddag uit en het ontploffende vuurwerk was urenlang in de wijde omtrek te zien en te horen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, maar het vuur is inmiddels onder controle, meldt de brandweer van Stafford. En er is gelood voor de achtste finale van de KNVB-beker. Ajax krijgt Vitesse op bezoek en PSV moet naar Kerkrade, naar Roda JC. De Limburgers wonnen de afgelopen avond na verlenging van Sparta met 4-2. Verder gaat FC Twente naar de Graafschap en bekerwinnaar Pek Zwolle moet op bezoek bij VVV Venlo. De rest van de loting voor de KNVB-beker, FC Groningen moet tegen FC Volendam, AZ tegen NEC, Heracles treft Cambuur en Excelsior speelt tegen NAC Breda. De wedstrijden worden gespeeld op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 december. Dan nog het weer. Vannacht opklaring en ongeveer 10 graden. De komende dag afwisselend zon en wolken bij een matige zuidenwind van 15 tot 20 graden. Zaterdag wordt het nog iets warmer, daarna weer koeler en wisselvalliger.